Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse voedsel werd gevonden bij vier kalverhouders en een melkveehouder. Alle dieren op de veehouderijen worden onderzocht. Dieren die sporen van het antibioticum in hun bloed hebben... worden geslacht en vernietigd. De veehouders mogen voorlopig geen vee of producten verkopen. Vlees dat nog in de winkel ligt wordt teruggehaald. Als het al is verkocht wordt het niet teruggeroepen... omdat er volgens de NVWA geen gevaar is voor de volksgezondheid. De 28 EU-leiders hebben in Yper in West-Vlaanderen de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is dit jaar een eeuw geleden dat die oorlog uitbrak. Rond Yper werd zwaar gevochten. Het plaatsje werd met de grond gelijk gemaakt. In een speciale ceremonie worden bijna iedere, worden iedere dag de slachtoffers herdacht. De bijeenkomst in Yper was het begin van de EU-top. Die wordt voortgezet in Brussel. Daar is het belangrijkste agendapunt de opvolging van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. De PvdA in de Eerste Kamer wil niet meewerken aan het strenge softdrugsbeleid van minister Opstelten. Senator Ter Horst zegt vanavond in Nieuwsuur dat het hele softdrugsbeleid op de schop moet. Ter Horst wil een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt voor de coffeeshops. Opstelten zou daar een regio voor moeten aanwijzen. Opstelten heeft eerder al gezegd dat hij geen voorstander is van zo'n proef. Hij wil het softdrugsbeleid juist verder aanscherpen. Defensie onderzoekt of medewerkers ernstig ziek zijn geworden door hun werk op een Amerikaanse legerbasis in Brunsum. Tientallen mensen die op de legerbasis in Zuid-Limburg hebben gewerkt zeggen dat ze ziek zijn geworden door giftige en kankerverwekkende stoffen in verf. Defensie zegt dat er geen normen zijn overschreden, maar neemt naar eigen zeggen de klachten uiterst serieus. Het weer nog vanavond en vannacht droogt, koelt af tot 12 graden. Morgen kans op een bui, vooral in de middag. Het wordt 19 tot 22 graden.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 Oh, All too soon she'll be gone beyond the horizon. the leidingsgroep van eh, Cliff, The Shadows, Marvin Welsh en Farrah waren dit met uh, eh, Faithful. Desperado is natuurlijk uh, allemaal bekend geworden door de Eagles, maar ook een hele mooie uitvoering.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 These things that are pleasing can hurt you somehow. just some people talking. You're a prisoner walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the winter wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. senses. Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let some. before Karen Carpenter zong het samen met haar broer in de formatie The Carpenters. Kent ze allemaal nog wel, hè? Unieke groep natuurlijk. We gaan eh, genieten van Gilbert Beco. Die heeft nog altijd een beetje verkeering met Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché, en riant à l'avance, du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Nathalie was dat. Uh, eh, Jules Berbeco, die zong het. Eh, als ik nog maar één vriend over had, luisteraars... dan zouden jullie met z'n allen dat moeten zijn. Wordt heel mooi bezongen door uh, Dan Seals van het duo Seals and Croft.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 Someone to tell it to. If I had only one friend. wanted to be. Dan Seals, If I Had Only One Friend Left. I Wanted To Be You. Als ik maar maar één vriend over had, nou, dan zou jij dat moeten zijn. Ze is nog steeds verliefd hoor, luisteraars. Luister maar. tussen App en Vloed live. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Met een speciaal nummer voor Yvonne Nijssen. can do so Righteous Brothers met uh, The Unchained Melody. Ik draai hem speciaal voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne, die meeluistert. In Bloemendaal City, jawel. Our house. Light the fire. It's a very fine house. Place the flowers in the Het wordt nog maar eens bevestigd door eh, Crosby, Stills en Nash. En Young. Stay. today. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. Celine Dion die eh, zingt het wel op een heel bijzondere manier. Het nummer All By Myself. Luister maar. When I was young just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all love so distant and obscure remains the cure. Ja, wat een geweldige stem heeft die vrouw toch. Celine Dion met All By Myself, een nummer natuurlijk bekend van Eric Carmen. Ik ga een nummer draaien voor eh, Lara, eh, voor Lara wou ik zeggen. Nee, voor Maris in, in Spanje, die luistert mee. Eh, Maris en Lidwin. En het is een nummer van Lana Del Rey. Ik ken haar niet, maar ik ga daar nu kennis mee, uh, maken. Pretty When You Cry. Speciaal voor Maris en Lidwin. Je bent mooi als je huilt. Pretty When You Cry. Dat was Lana Del Rey. En uh, daar moet nog een mooi nummer van haar zijn. Eh, getiteld Guns N' Roses. En dat komt eh, ook van het album Ultraviolence. Maar dan Deluxe. En ik heb er even naar moeten zoeken, Marius. Maar ik heb het toch gevonden. En omdat het een, zanger is die, die, we vanavond voor het eerst draaien... daar doen we die ander gewoon ook eventjes. Guns N' Roses. Nogmaals, Lana Del Rey. Geniet ervan, mensen. heavy metal love of mine. I should have learned to let you stay. You didn't want me all the time, but you were worth it anyway. Cause you were so much better than the rest of them. Out of Motorcycle love divine. I should have learned to let you play. I wasn't the marrying kind. I should have done it anyway. We should have left Las Guns N' Roses. Maar eh, Lara Ray was het met het nummer Guns N' Roses. En ik draai hem speciaal voor Marius en Lidwien... die eh, in het verre Spanje dankzij internet meeluisteren naar ZFM Zandvoort, luisteraars. Want daar luistert u naar. gaan genieten van uh, David Gates met She Was So Young. Off in the corner the restaurant dim. He looks at her and she's smiling at him. Wish you could hear what he's trying to say. Slipped in between while the waiter's away. She is so young in the spring of her life. He in his autumn and I know his wife. He took a chance when it came to him then. He found it's too late to start over again. Life can be so hard at times. Man's only more sometimes frail. Hard to succeed, but so easy to fail. Now he must tell her of all of his past. She will be leaving, it's over at last. Left without either to love or forget hoping to undo what he's done. She was so young and so hard to resist. he always felt there was something he missed. Here comes the waiter, the bill on his tray. Only a part of the price he must pay. Cause life can be man's mortal and so often frail. Hard to succeed, but so easy to fail. Prachtig, David Gates. Hij is de liedzanger van, eh, van Brad. Ik weet niet of de groep Brad nog bestaat. Maar in ieder geval, David Gates eh, eh, heeft ook een aantal solo-projecten opgenomen. En daar was dit er één van. Without You. We gaan genieten van Harry Nielsen. No, I can't forget this evening or oh, your face as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes as it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now. Nielsen. En uh, Mariah Carey deed hem eh, dunnetjes na. En had er ook een hele grote hit mee. Voor mijn radio eh, radiocollega Dolly Tempierik draai ik een mooi nummer van Joe Cocker. You Are So Beautiful. Nou, dat geldt zeker voor Dolly. Dolly, voor jou speciaal ook een... De Nummer van Joe Cocker dus, You Are So Beautiful. En eh, we zien elkaar volgende week dinsdag weer. prachtig nummer eh, van Joe Cocker. You Are So Beautiful. Ik draai hem speciaal voor Dolly Tempierik. Kenny Rogers zingt een duet met eh, Lionel Richie. En het is een nummer wat Kenny normaal ook eh, alleen heeft opgenomen.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 de wet gezongen natuurlijk door eh, Lionel Richie... samen met eh, niemand minder dan Kenny Rogers. On the Wings of a Nightingale is een mooi nummer... wat eh, ooit op de plaat werd gezet door die Every Brothers... Ik ga kijken of ik hem kan draaien voor Kita Zwetsloot. Want Kita die luistert ook mee. En zoals ik het al op Facebook heb geschreven... zoek deze duif graag even de nachtegaal op. Daar ben ik nu mee bezig. eens even spieken. Zo zou die moeten verschijnen. We gaan hem proberen. Nou, hij heeft nog geen, eh, hij heeft nog geen haast, <laughs> luisteraars. Nee, het gaat nog even niet lukken, eh, Kita. Maar ik, eh, ik, ik ga verder voor je zoeken. En zo gauw ik hem gevonden heb... zo gauw ik een goede versie gevonden heb... daar moet ik wel eventjes een aanvulling bij maken. Dan, dan ga ik hem voor je draaien. Ondertussen, luisteraars, luisteren wij nog eventjes naar een prachtig nummer van... The Eagles. What do I do with my heart? Nou, is het me misschien toch gelukt om die nachtegaaltjes tevoorschijn te krijgen. We gaan kijken of het nou wel gelukt is. Hij blijft, eh, hij blijft dienstweiger. Nou, dan toch maar weer even terug naar de heren Eagles. Eh, ik blijf mijn best doen, Kita. Ja, live hè, dat kan zo gebeuren. Maar we gaan, eh, we gaan doorzoeken. Dit zijn in ieder geval de Eagles met What Shall I Do With My Heart. stand in your way if you need to make a new start. But I still wanna know when my arms let you go. What do I do? What do I do with my even uit voor reclame, reclame. Ik ben zo nog een vol uur bij u terug met nog meer heerlijke muziek... bij ZFM Zandvoort in het programma Tussen App en Vloed.